4 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het dodental in de mijn zitten nog mijnwerkers vast, maar hoeveel is niet bekend. De explosie lijkt te zijn veroorzaakt door gasophoping. Zeker 25 reddingswerkers kregen ademhalingsproblemen toen ze de mijn ingingen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Bij nieuwe protesten tegen president Maduro in Venezuela is weer een dode gevallen. Er zijn honderden mensen gewond geraakt. De dode is een jongen van 17. In totaal zijn sinds de demonstraties vorige maand begonnen al 34 mensen omgekomen. Gisteravond gingen weer duizenden mensen de straat op. De demonstranten zijn woedend over een decreet van de president... waarmee hij een burgerraad wil instellen die buiten het parlement om... de grondwet moet gaan hervormen. De tv-kijkers in Frankrijk hebben na het tv-debat tussen de presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen meer vertrouwen in Macron. Uit de peilingen blijkt dat 63% van de kijkers vond dat Macron beter uit de verf kwam. Tijdens het enige één op één debat haalden de twee flink uit naar elkaar. Le Pen zei onder meer dat Macron als minister van Economische Zaken niets had gedaan om te voorkomen dat Franse bedrijven in buitenlandse handen kwamen. Macron zei daarop dat Le Pen zich slecht had voorbereid en duidelijk niets van economische zaken begrijpt. Berichtendienst WhatsApp heeft afgelopen avond te kampen gehad met een grote storing die naar het, zich lijkt, naar het lijkt wereldwijd voordeed. Appjes versturen of ontvangen was niet mogelijk sinds 10 uur gisteravond. Gebruikers kregen de melding verbinden, maar die verbinding kwam niet tot stand. Rond half 1 vannacht werkte de app weer. Het weer bewolkt, vooral in het zuiden regen. Overdag blijft het grijs, in het zuiden regent het eerst nog. Daarna wordt het op veel plaatsen droog dan gaat het smiddags in het noorden weer regenen.